uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De orkaan bezwakt tot een orkaan van categorie 2. In de Amerikaanse staat zitten 3 miljoen huishoudens zonder stroom. Eerst werden de eilanden Florida Keys getroffen en nu het zuidwesten van Florida. Er Wordt gewaarschuwd voor grote overstromingen. Sommige straten in Miami en Naples zijn al ondergelopen. Gouverneur Scott van Florida heeft president Trump gevraagd de situatie uit te roepen tot een grote ramp. En dat heeft hij gedaan, zodat er genoeg hulp vrijkomt. Voor de VS is dit de tweede orkaan in ruim twee weken tijd, want de eerste was Harvey. En koning Willem-Alexander en minister Plasterk van Koninkrijksrelaties gaan vandaag naar Sint Maarten. Dat heeft de minister laten weten vanuit Curaçao. Plasterk en de koning kwamen daar gisteravond aan en bezochten onder meer een ziekenhuis met slachtoffers en patiënten die zijn geëvacueerd uit Sint Maarten. De evacuatie van mensen met een medische urgentie is afgerond. En daarna zijn familieleden van hulpverleners en uitgezonden personeel geëvacueerd. Inmiddels is ook begonnen aan de evacuatie van toeristen. Vandaag wordt op nog grotere schaal voedsel en water gebracht op verschillende locaties op Sint Maarten. De komst van een groot winkelcentrum in Zoetermeer, Holland Outlet Mall, is onzeker geworden. Ontwikkelaar Provast is afgehaakt omdat hij niet kon voldoen aan de voorwaarden die de gemeenteraad stelde. Die eiste onder meer dat de omwonenden ermee instemden. Maar omwonenden en winkeliers vrezen overlast en te veel concurrentie. De gemeente hoopt juist op 5 tot 7 miljoen bezoekers per jaar. Outletcentrum zou 120 miljoen euro gaan kosten. initiatiefnemers van het project beraden zich nu op verdere stappen. Het weer bewolkt, van tijd tot tijd regen en een matig tot krachtige wind.